Justitieminister Van Wil roept de organisatoren op om het waardig te houden. Niet alles wat mag, moet en we moeten met elkaar rekening houden met de gevoelens van anderen, met wat anderen belangrijk vinden. Daar waar het gaat om herdenkingen, daar waar het gaat om het vieren van feestdagen. Anders gaat het niet goed in dit land. Van welkom met die oproep na vragen van Geert Wilders over afgelopen zondag, eerste paasdag. Wilders is boos dat er op een christelijke feestdag 10.000 mensen met Palestijnse vlaggen liepen te zwaaien bij een demonstratie in Rotterdam. Mensen die bij de gemeente werken krijgen er komende jaren 7,5% loon bij. Vakbond CNV zegt dat er over een akkoord is bereikt in de nieuwe CAO. Ook mogen jonge medewerkers hun studieschuld afbetalen met hun individueel keuzebudget. En de vergoeding voor thuiswerken gaat ietsje omhoog. Leden van CNV moeten er nog wel over stemmen. De voetballers van Vitesse moeten het gevoel hebben dat ze het voor niks doen dit seizoen. De club heeft weer puntenaftrek gekregen. Dit keer zijn het er negen, omdat het de financiële zaakjes niet op orde heeft. Daarmee komt het totaal op 39 punten aftrek. Vitesse staat nu vlak voor het einde van de competitie laatste met nog één punt. En de douane heeft in het paasweekend ruim 600 kilo cocaïne onderschept. In de haven van Rotterdam werd ruim 500 kilo gevonden. Die cocaïne zat in tassen verstopt tussen een lading avocado's uit Peru. Bij een bedrijf in Barendrecht werd per toeval 80 kilo coke gevonden, zegt het OM. Eén avocado viel eh, uit de krat op de grond en die maakte een ander geluid dan een avocado normaal doet. Het klonk wat plasticachtig. Nou, er is direct opgeschaald en verder onderzoek verricht. En uiteindelijk werden er 400 nep avocado's gevonden die gevuld waren met cocaïne, in totaal 80 kilo. Het OM gaat ervan uit dat het Barendrechtse bedrijf niet met de drugsmokkel te maken heeft. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Het weer, er zijn wat wolken, vooral in het noorden. Op andere plekken is het zonnig bij 13 tot 18 graden. Morgen begint ook zonnig, later komen er buien en het wordt een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er nog niet in Noord-Holland... Je hebt wel vertraging op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn... tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen. Vertraging is daar bijna 10 minuten.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 met aandacht voor het conflict in Gaza. Gemeentepersoneel krijgt in de komende twee jaar zo'n 7,5% loon erbij. Dat staat in een nieuwe CAO. Ook wordt het minimumuurloon en de toeslag voor onregelmatig werk verhoogd. Een man die twee jaar geleden in Den Haag een bejaarde vrouw beroofde en daarna aanreed... is veroordeeld voor doodslag. De vrouw overleed maanden later. De man krijgt zeven jaar cel en ook tbs met dwangverpleging. Het weer. Lokaal nog een bui, maar vanavond is het droog. Morgen bewolkt en smiddags enkele buien. Het wordt dan 15 graden.